Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van meerdere Oekraïnse steden kunnen als het goed is veilig ontsnappen. Onder meer in Kiev en Kharkov is een uur geleden weer een staakt het vuren ingegaan. Gisteren was dat ook al zo, maar wegkomen was vaak lastig. Onder meer doordat veel bruggen zijn verwoest. Volgens verslaggever Bruno Beekman zijn er noodbruggetjes neergelegd. Dan moet je maar de beelden zelf inbeelden van 80-jarige vrouwtjes... die met al hun hebben en houden zich amper staande houden... op zo'n wankelhouten bruggetje... na twee, drie dagen in een kelder te hebben gezeten... zonder water, zonder elektriciteit, zonder ehm, eh, telefoons. Er was geen, het, het internet is al twee, drie dagen uitgevallen. Gisteren kozen veel mensen ervoor om niet te vruchten... omdat ze alleen maar naar gebieden mochten die in handen zijn van de Russen. Dat is vandaag weer zo geregeld. Gaat de oorlog in Oekraïne leiden tot een economische recessie in Europa? Door de enorm gestegen energieprijzen houden mensen minder geld over om uit te geven... En dat is wel een risico, zegt mijn collega Lisa Schallenberg. Dat je de hand op de knip gaat houden. Ofwel omdat je gewoon niet meer genoeg geld hebt. Eh, of omdat je denkt, appeltje voor de dorst. Ik vind het een beetje enge economische tijden. Dus ik ga maar even niet al te veel uitgeven. En dat betekent weer dat bedrijven minder omzet gaan maken. Dus wat wij uitgeven als consumenten, dat is een hele grote drijver voor de economie. En dat is, eh, dat is dus een risico. Of we te maken krijgen met een recessie is niet meteen te zeggen. Het kan zijn dat de politiek ervoor kiest om mensen te compenseren voor de hogere prijzen. En een van de meest beladen voetbaltransfers van de afgelopen jaren gaat niet door. Het gaat om iemand die je misschien niet eens kent. Amateurspeler Vince Gino Dekker van Spakenburg. Hij zou de overstap maken naar de aardsvijand IJsselmeervogels... Maar dat viel bepaald niet lekker bij de supporters, zegt verslaggever Tom van het Hek. Het begon met een eh, ijzeren staaf die eh, een eh, bestuurslid op zondagochtend door de ruit kreeg. Enkele weken geleden speelde Spakenburg een wedstrijd in Katwijk. Daar waren een aantal zichzelf supporters noemende mensen mee naartoe gegaan. De, situatie werd zeer bedreigend voor de speler zelf. En onder politiebegeleiding moest Spakenburg uiteindelijk daar het terrein verlaten en terug naar de eigen club. De speler zelf werd zo erg bedreigd dat hij nu eieren voor zijn geld heeft gekozen. Gino heeft zijn nieuwe contract verscheurd en blijft dus bij Spakenburg. Het weer, een lekker zonnig dagje vandaag. Het wordt te graad 10. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op... Meer dan 10 minuten ben je nu wel kwijt op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de West en 1 Eemnes 10 kilometer, 20 minuten oponthoud. En ook bijna 20 minuten vertraging voor de A9 Alkmaar Amstelveen. Tussen Uitgeest en het knooppunt Velzen. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de Entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 I got a problem and I. Even if I did, I'll be staring out the window, waiting for your car again. I know that we both know we'll be taking it too far again. It just might kill me, the watching you leave, but it's worth one more night of you here with me.